Levi van Eck met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met een omvangrijk investeringsplan van president Biden. De stem van vicepresident Harris maakte het verschil. Het voorstel werd met 51 stemmen voor en 50 stemmen tegen aangenomen. Het pakket is een afgeslankte versie van het Build Back Better plan van president Biden... en omvat miljarden investeringen in onder meer groene energie en de gezondheidszorg. Gisteravond hebben Israël en de Palestijnse strijders van de islamitische jihad een wapenstilstand afgekondigd. Het staakt het vuren ging om half elf Nederlandse tijd in. Het geweld begon op vrijdag toen het Israëlische leger een commandant van de Palestijnse militante groepering doodde. Sindsdien voerden beide partijen over en weer beschietingen uit. Voor de tweede keer in twee dagen is de Oekraïense kerncentrale Saporitsja beschoten. De internationale atoomwaakhond IAEA e had juist opgeroepen om te stoppen met de beschietingen... uit angst voor een mogelijke kernramp. Oekraïne zegt dat Rusland achter de aanvallen zit. Rusland beschuldigt juist Oekraïne daarvan. De brandweer heeft vannacht in Wolvega in Friesland... tien woningen en een deel van een complex ontruimd... vanwege een grote uitslaande brand. Die ontstond gisteravond laat in een snackbar... Even na middernacht was de brand onder controle... maar kort daarna leidde het vuur weer op door een gaslek. Rond vijf uur konden de bewoners weer naar huis. Niemand raakte gewond. In een Amerikaans stuwmeer bij Las Vegas is een vierde lichaam gevonden in vier maanden tijd. Dat er de laatste tijd lichamen in het meer worden gevonden... komt door het extreem lage waterpeil dat wordt veroorzaakt door de droogte... Volgens politie gaat het om lichamen van mensen die al tientallen jaren zijn vermist... en mogelijk het slachtoffer waren van de maffia in Las Vegas. Het weer in het noorden van het land wolken en af en toe een kleine bui. Later vanochtend ook in de rest van het land meer wolken. Het wordt 23 tot 27 graden. Morgen meer zon en maximaal 29 graden.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 I'm in the mood to fuck something up. I'm fucking something. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher I sit on top of you. Ooh, la, la, la, I wanna go where nobody's been. where nobody's been. Have you ever had fun like this? Oh, we go. Yeah. sit on top of you. We gon' fuck up the night. Come out and play. Ooh, yeah.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 in een nabijgelegen snackbar. De bewoners werden opgevangen in het gemeentehuis. Niemand raakte gewond. Na drie dagen strijd is gisteravond een wapenstilstand ingegaan... tussen Israël en Palestijnse strijders van islamitische jihad. Het bestand ging om half elf Nederlandse tijd in. De Amerikaanse Senaat is akkoord gegaan met een omvangrijk investeringsplan van president Biden. Met het pakket worden honderden miljarden geïnvesteerd in het klimaat en de gezondheidszorg. Het weer vanochtend vooral in het noorden bewolkt en kans op een bui. Vanmiddag wordt het maximaal 27 graden.